En die groep mensen, als die in een te korte tijd ziek wordt dan zou het kunnen zijn dat er weer opnieuw een forse belasting voor de zorg uit naar voren komt. Dat is een mogelijkheid. En dat betekent dat wij de taak hebben om de snelheid van die verspreiding van, van dat virus in het najaar af te willen remmen. Dinsdag is weer een coronapersconferentie en dan wordt ook bekendgemaakt welke versoepelingen er vanaf 20 september mogelijk zijn. De politie heeft deze week een Italiaanse maffiabaas opgepakt in een restaurant in Den Haag. Volgens het parool gaat het om Matteo Messino Denaro, die uit Sicilië komt. Maar volgens de advocaat van de opgepakte man gaat het om een persoonsverwisseling en hebben ze de verkeerde te pakken. Hoe dan ook is de man opgepakt op verzoek van het Italiaanse OM. Maffiabaas Denaro zit sinds 1993 ondergedoken. Een week na zijn zegen bij de Grand Prix in Zandvoort moest Max Verstappen vandaag weer aan de bak. Op het circuit van Monza in Italië reed hij de derde tijd. Achter beide Mercedes'en van Valtteri Bottas en WK-concurrent Lewis Hamilton. Den Bosch is klaar met de woningnood en wil volgend jaar 700 flexwoningen hebben gebouwd. Dat zijn huizen die supersnel worden gebouwd en geschikt zijn om een jaar of 15 in te wonen. En daarna moeten ze weer worden gesloopt. Irma woont al in zo'n huis van zo'n 50 vierkante meter. Ze kon na haar scheiding geen eigen woning vinden, maar ze woont hier nu met haar zoon. Eigen plekje weer, hè? Ik had ook nooit gedacht dat ik in deze situatie zou belanden. Echt niet. En het gebeurt toch. En dan ben je heel blij met dit soort... Uh dit soort initiatief. Over de hele stad Den Bosch verspreid zijn er zo'n 10 projecten waar flexwoningen staan of nog gaan worden gebouwd. Het weer, kan er fel aan toe gaan met onweer en hagel. Vannacht gaan de buien weer een beetje liggen. Dit weekend bewolkt en rond de 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 van Horen naar Heerenveen staat tussen Den Oever en Kornwerdersand nog 10 kilometer file... en de vertraging is daar ruim een half uur. En op de N305 Almere-Dronten tussen de aansluiting met de A27 en die met de N301 ook een half uur tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 Zet je kom en zet die shit in mijn Kom binnen, ha met je bitch, aha. Hey, die kom schudden tot mijn dick, uh ha. Let's get it, ha let's get it, on Hoe je make-up en je outfit is killing, uh huh.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 Soit je me taille ou tu tapes au-dessus de la mêlée, pas de batte. Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous Non, mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je peine Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non, y a pas de remède. Chérie, coco, fais-moi mm, mm. Je veux le bifton, pas de beau Chérie, coco, veux ma photo. Fais-moi pas de bout. Appelle-moi Catalina mia ah, Mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais mm. Appelle-moi Catalina ah, mia mm. Pour qui tu te prends, joie en toi tout déboule. Le bouc est dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es cop, en vrai me parle pas. Tout billet code code, de quand t'es capable, yeah yeah yeah.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 Chéri hmm. Chérie, coucou, fais-moi. un. Hmm pas de bobo. Chérie Coco, veux ma photo. Fais-moi, mm, mm, pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mea, Aime ah, mm, T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais, Appelle-moi Catalina, mea, ah, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout début.